en een voorspoedige start. Dik de met het nos is vorige maand gestegen naar 7 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in november 552.000 mensen werkloos. Zijn er 100.000 meer dan een jaar geleden. Vooral onder de 45-plussers is de werkloosheid opgelopen. Ook mensen onder de 25 jaar zitten relatief vaak zonder werk. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 Huishoudens hebben in oktober bijna 2,5 minder uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de grootste krimp in de afgelopen drie jaar meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economische groei van de Randstad blijft achter bij die van andere Europese grootstedelijke regio's. Ook scoort het gebied relatief laag met innovatie. Zo wordt er minder uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling dan in de andere Europese regio's. Wel is de werkloosheid in de Randstad relatief laag. TNO vergeleek onder meer de economie en de leefomgeving van de Randstad met 20 andere stedelijke regio's. In de ranglijst van aantrekkelijke vestigingsplaatsen staat Amsterdam op de vierde plaats. Schiphol is de vierde luchthaven en de haven in Rotterdam de grootste van Europa. De Zweedse hoofdstad Stockholm voert de ranglijst aan van aantrekkelijkste vestigingsplaatsen. Mensen die veroordeeld zijn voor het in bezit hebben van kinderporno... moeten altijd verplicht een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers gaat de SP vandaag voorstellen in een debat met minister Opstelten. Volgens de SP-Kamerlid Kooijman is het vaak onduidelijk wie de kinderen op de beelden zijn en wordt er daarom geen schadevergoeding opgelegd. Het geld moet in dat geval in een fonds worden gestort, vindt de SP. geld kan worden gebruikt om misbruikslachtoffers te helpen en kinderporno te bestrijden. Brandweer Nederland wil een verplichte keuring voor gaarsjes en cv-ketels zonder afvoer in woonhuizen. Als zo'n toestel slecht geïnstalleerd of onderhouden is, is er gevaar op koolmonoxidevergiftiging. Gemiddeld zijn er jaarlijks elf doden door zo'n vergiftiging. Het weer bewolkt vanuit het zuidwesten trekt een regengebied langzaam het land in. Tegen de avond kan in het noordoosten natte sneeuw vallen. Temperatuur vandaag tussen 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een lange file op de A2 richting Amsterdam.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 No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through but my ZFM.